het nos Het aantal doden na twee tornado's in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 25. Ook zijn er tientallen gewonden en honderden mensen zijn dakloos geworden. De ravage is groot. 40 gebouwen in Nashville hebben schade of zijn ingestort. Reddingswerkers zijn in het puin nog op zoek naar lichamen. De stembureaus voor de Amerikaanse voorverkiezingen zijn wel opengegaan. Tennessee is een van de 14 staten die vandaag op Super Tuesday naar de stembus gaan. Wel zijn sommige stembureaus later geopend dan de bedoeling was of zijn ze verplaatst. Vorig jaar is in Nederland fors meer groene stroom opgewekt dan in 2018. Toen was de groei volgens het CBS 11 vorig jaar was het 18 Vooral de elektriciteitsproductie met zonnepanelen nam toe, met 40 procent. Er werden veel nieuwe grote installaties neergezet op daken en op de grond. Het grootste aandeel in groene stroom komt nog altijd van windmolens, bijna de helft. Dat is wel wat minder dan in 2018, toen het nog ruim de helft was. Het windmolenpark groeide nauwelijks. Op zee kwamen er helemaal geen windmolens bij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in verband met het coronavirus... op verzoek van het RIVM het reisadvies voor Noord-Italië aangescherpt. Alle niet noodzakelijke reizen naar het gebied, zoals vakanties, worden afgeraden. Tot nu toe had het grootste deel van Noord-Italië de kleurcode geel. Dat is nu oranje. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het virus. Minister van Nieuwenhuizen wil dat vliegtuigen in ieder geval in Nederland... over drie jaar worden verplicht om voor een deel op alternatieve brandstoffen te vliegen. En liefst in de hele Europese Unie. Vliegtuigen zouden op Nederlandse luchthavens alleen nog maar kerosine mogen tanken... als die is bijgemengd met duurzame brandstof. Het weer, de minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden... en in het noordoosten kan het licht vriezen. Overdag is er af en toe zon.